Enkele van hen zijn aangehouden. Ook in Alkmaar was extra politie op de been, maar daar is het rustig gebleven. De Libische regering gaat een eind maken aan alle milities die niet onder het gezag van de overheid vallen. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. In Benghazi kwamen vrijdag elf mensen om het leven bij uit de hand gelopen betogingen tegen het geweld van de milities. De betogers vielen het hoofdkwartier aan van de militie die betrokken zou zijn bij de moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur. In Koevoorde is bij een botsing tussen een auto en een groep paarden de bestuurster van de auto om het leven gekomen. Ook een van de paarden overleefde het ongeluk niet. De vrouw van 44 reed over een provinciale weg toen er ineens zeven paarden voor haar auto liepen. De dieren waren ontsnapt uit hun weiland. De oud-topman van het IMF, Stroos Kaan, wordt niet vervolgd wegens groepsverkrachting. Dat meldt de Franse krant Le Figaro. Het Openbaar Ministerie onderzocht of Stroos Kaan betrokken was bij de verkrachting van een Belgisch escortmeisje, maar het meisje zou haar verklaring hebben ingetrokken. De Pakistanse regering heeft zich gedistanceerd van de beloning die een minister heeft uitgeloofd. Minister Bilour wil 100.000 Amerikaanse dollar betalen aan degene die de maker van de anti-islamfilm Innocence of Muslims vermoord. Premier Ashraf heeft de BBC laten weten dat het niet is uitgesloten dat er actie wordt ondernomen tegen de minister.